Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De terras-selfies rollen je Insta-feed in, want het mag weer. Een kopje koffie, een biertje of een gin tonic doen met een vriend of je huisgenoten. Van 12 tot 6 zijn de terrassen open en vandaag dus voor het eerst. Deze twee jongens in Zwolle waren er vroeg bij zo net. Dit is nog de eerste, maar het worden er wel meer. Eerst lunch, bitballen tussendoor en dan kijken of we nog eh, vroeg avond kunnen eten hier. Ja, we hebben er al een paar maanden naar uitgekeken, maar eh, vandaag mogen we eindelijk weer. Wel vroeg na zo'n eh, Koningsdag, maar het is goed zo. <laughs> vanaf vandaag mag je ook weer shoppen zonder reservering. Een hoop mensen konden niet wachten, blijkt nu. Voor sommige grote winkels staat een lange rij, zoals de IKEA en de Primark. Mensen moeten daar wachten tot andere shoppers weer naar buiten zijn. Volgens het principe één eruit is één erin. Alle sporters van de Olympische Spelen in Tokio worden dagelijks getest als ze in Japan zijn. Het land zet 500 extra verplegers in om coronatesten af te nemen. Veel mensen maken zich zorgen over de Spelen in Japan omdat de besmettingscijfers er hartstikke hoog zijn. Handjes van het stuur en rijden maar. In Groot-Brittannië mogen zelfrijdende auto's de weg op aan het einde van het jaar. Maar max met 60 per uur, vertelt deze verslaggever. But in practical terms, it's less than revolutionary. If it goes ahead, it'll allow cars with automated lane-keeping technology to be used legally on motorways without input from the driver at speeds of up to 37 miles per hour, provided the technology being used has official approval. Gaat dan om de autopilot. Je hoeft dan niet op de weg te letten of het stuur vast te houden. Je moet wel binnen 10 seconden kunnen ingrijpen als je auto erom vraagt. In ons land wordt nu getest met zelfrijdende auto's, maar zonder handjes aan het stuur de weg op mag hier nog niet. Het weer nog, volop zon, maar vanuit het zuiden komt er bewolking over vanmiddag. Het blijft wel droog met 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Werkzaamheden op de Afstadijk zorgen voor file op de A7...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 Veel luisterplezier. ben vandaag begonnen met Vaya Condiers. What's a woman with a man? En ik ga door met de Nederlandstalige De Dijk. Nergens goed voor. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn anders dan verkeerd. Ik ben niet moeders mooi jij weet er alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Laat uren op me wachten, dan heb ik ook nog geen geduld. Denk enkel aan mezelf en geef anderen de schuld. Er is bij mij een zootje en ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt ik kan van je houden. Zoals niemand anders kan. Ik kan van je houden. Zoals niemand anders kan. Zoals niemand anders kan. Zoals niemand anders kan. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De Haagse gitaargroep de Jumbo Jewels was gebaseerd op de Fender Straight Coaster Sound van de Shadows. Vooral door toedoen van hun manager Herman Battelaan, wist de groep zich met zijn professionele aanpak een internationale status te bereiken. Met hun zanger Johnny Lyon hadden zij in de periode van 1961 tot 1965 een enorm succes in Nederland. In de zalen speelden zich vaak wilde tafereelen af met hysterische fans. De bezetting bestond uit Lurny Lyon, Hans van Eck, Chibbe Velo, Joop Onk en Frits Stamminga.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 Een bezoek aan een bekende, een arts of een fysiotherapeut. Per rit zitten er maximaal twee personen in de bus. Het dragen van een mondkapje is wel verplicht. Onze chauffeurs houden zich aan de coronarichtlijnen en zullen altijd anderhalve meter afstand houden voor ieders veiligheid. Retour kost 2 euro en een enkeltje 1 euro. We nemen geen contant geld meer aan. U kunt kiezen voor een strippenkaart, betalen via machtiging is mogelijk... of u betaalt per rit met uw pinpas. Informatie en reserveringen, telefoonnummer 57. 17373. Ik herhaal 5717373. kunnen fietsers een boete krijgen voor te hard rijden. In principe niet. De maximumsnelheden uit het reglement verkeersregels en verkeerstekens gelden niet voor fietsers. Op fietspaden geldt wel een maximum van 30 km per uur, maar enkel voor bromfietsen en gehandicapt voertuigen uitgerust met een motor. Mag je op beenkracht dan wel alles en iedereen ongekend verhardzuizen? Ja, Zolang je het maar niet gevaarlijk doet. Anders beboet een agentje alsnog op basis van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Het is in ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt. Toen een Italiaanse wielrenner Mario Cipollini in 2003 met 90 km per uur door Italië scheurde, werd hij om dezelfde reden beboet. Het was ook niet ongevaarlijk. Hij maakte gebruik van slipstream van een auto om de snelheid te bereiken. En deed dat ook nog op de snelweg. a liar to me. You know I will die if I should see it. You make a lot to me. Listen, baby, you can imagine what happens to me now. You said you want me free like other people, so it's no me right. And so if you want to help me, don't stand in place while I lost I ask you, I ask you now, please go. Before tears come from my eyes, you throw my love away. I wonder why. Now I am thinking, what's the reason could be? said you got none of love was the lie to me. You know I'd be dying if I should see it. You make a lot of tears come from my eyes. You throw my love away. I want the right. Zandvoortse wethouder benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Terwijl de collegevergadering in, van BMW in volle gang was... werd deze opeens onderbroken door wethouder Van Haafden. Ik moet weg. En dat moet ik onmiddellijk. Twee uur later ontvingen de collegeleden een vrolijke foto van de fris onderscheiden wethouder. Met een glas in de hand toonde hij trots zijn lintje. De heer Van Haafden was medeoprichter van Cuisine Culinaire de Wijker Co-Club. Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor de public relations en festiviteiten. Raymond van Haafden is al 16 jaar lang de grote animator achter de Mantelzorg voor 150 mensen. Ook was de heer Van Haafden actief betrokken bij de oprichting van de Wilke Alberti Foundation... die zich inzet om ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking... door middel van muzikale optredens uit hun isolement te halen en meer levensvreugde te geven. the violence of the sea. Feeling Piet met Sailing Home. Ik hoorde laatst op de radio een heel leuk plaatje en daar werd ik vreselijk vrolijk van. Ik denk, die ga ik draaien. Hier komt Celtic Thunder met A Place in the Choir. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands or pause or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands, pause or anything they got now. Listen to the top where the little bird sings and the melodies and the high notes ringing and the hood owl cries over everything and the blackbird disagrees. Singing in the nighttime, singing in the day When the little duck quacks and he's on his way And the otter hasn't got much to say And the porcupine talks to himself All those creatures got a place in the choir Some sing low and some sing higher Some sing out loud on the telephone wire Some just clap their hands or paws Or anything they got now dogs and the cats, they take up the middle Where the honeybee hums and the cricket fiddles The donkey brays and the pony neighs The old grey badger sighs Listen to the bass, it's the one on the bottom where the bullfrog croaks and the hippopotamus moans and groans with the big to-do and the old cow just goes moo. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone just clap their hands, paws or anything they got now. It's a simple song, a little song everywhere By the ox and the fox and the grizzly bear The dopey alligator and the hawk above The sly old weasel and the turtle dove preacher's got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands applause, or anything they got. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands applause, or anything they got. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing just clap their hands, their paws, or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember this. De Traveling Wilburys was een band in 1988 ontstond op initiatief van de voormalige Beatle George Harrison. Naast Harrison bestond een supergroep uit Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. De Wilburys brachten twee cd's uit, maar traden nood op en gaven nauwelijks interviews. De term Wilburys was het jargon van Harris, Harrison en Lynn gebruikte voor mislukkende takes tijdens de opname van Harrison album Cloud Nine. In eerste instantie noemde het vijftal zich de Traveling Wilburys. Later werd de naam gewijzigd in de Traveling Wilburys. De samenwerking stond toen Harrison zijn vrienden, Lynn en Orbison, uitnodigde om mee te doen aan de B-kant van zijn single This Is Love. Het was de bedoeling om het nummer op te nemen op een oude 8-sporen recorder van Dylan. Patty kwam in beeld omdat Harrison zijn gitaar bij hem had laten liggen. Platenmaatschappij Warner realiseerde zich dat het door de vijf opgenomen nummer Handle With Care te goed was om slechts als B-kantje te dienen en vroeg de gelegenheidsformatie om een album te maken. my jet, je hond over het strand is een heerlijk uitje. En de meeste honden zijn hier dan ook gek op. Ze vinden het geweldig om ander achter een balletje aan over het zand te rennen. Door het zand te rollen of een duik in zee te nemen. Ze zijn van harte welkom in Zandvoort, maar er zijn hiervoor wel regels opgesteld. In de periode van 1 oktober tot 15 april mogen honden gedurende de hele dag op het strand komen. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats en ze hoeven dan ook niet aangelijnd te zijn mits ze goed onder hel staan. Ga je een lekker kopje koffie of chocomel drinken in een van onze jaar rond paviljoens, dan zijn ze hier ook welkom, mits aangelijnd. Er staat zelfs een bakje water voor ze klaar. Van 15 april tot 1 oktober mogen honden tussen 9 en 7 uur s avonds niet op het strand komen. Buiten deze tijden zijn ze wel welkom op het strand mits aangelijnd. Wil je gedurende deze periode tussen 9 en 7 met je hond op het strand wandelen? Dan is deze mogelijk op het strand voorbij Panassia in Bloemendaal aan Zee. Op het hele strand geldt een opruimplicht van hondenpoep... en ben je verplicht zelf opruimmiddelen bij je te hebben. Je moet deze op verzoek kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar. Binnen de bepaalde kom, in Zandvoort, is het gedurende het hele jaar verboden...